NOS Nieuws van 1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krabbelt terug na de uitspraak dat mensen tot zondag beter geen eieren kunnen eten. Een van de topmannen van de NVWA deed die oproep gisteravond in Nieuwsuur. Brancheorganisatie LTO noemde dat verschrikkelijk voor de sector... omdat consumenten er onnodig ongerust door worden gemaakt... Een woordvoerder van de NVWA zegt nu tegen Omroep Gelderland dat de topman alleen de eieren bedoelde die een verdachte code hebben. Die codes staan op de website van de NVWA. Die eieren kunnen besmet zijn met het luizenbestrijdingsmiddel fipronil en zijn daarom uit de winkels gehaald. Het busongeluk vorige maand in Zuid-Duitsland waarbij 18 doden vielen is de schuld van de buschauffeur. Het onderzoek bleek dat hij niet goed oplette en achterop een vrachtwagen reed die in de file stond. De bus met senioren vloog meteen in brand. 30 mensen konden eruit klimmen, 18 mensen niet. In Indonesië is een partij ecstasypillen gevonden die mogelijk afkomstig is uit Nederland. De drugs werden ontdekt tijdens een inval in een loods in een buitenwijk van Jakarta. In verband met de zaak zitten drie verdachten vast. De kans bestaat dat ze de doodstraf krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson probeert de dialoog met Noord-Korea op gang te brengen. Hij heeft verzoenende uitspraken gedaan. Zo heeft hij Noord-Korea verzekerd dat de VS niet hun vijand is. Hij zei wel dat de besprekingen met Noord-Korea alleen succes kunnen hebben als het land stopt met zijn atoomprogramma. De aanleg van een nieuw stuk A16 aan de noordkant van Rotterdam mag doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties verworpen. Het nieuwe stuk wordt de verbinding tussen het Plein en de A13 richting Den Haag. De weg moet in 2024 opengaan. Het weer bewolkt met in het noorden wat zon. Het is 20 tot 24 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.